En er mensen onder de voet werden gelopen. En naar het handelen van de politie komt onderzoek... zegt correspondent Mustafa Margadi. Want waarom gebruikten ze traangas... terwijl Wereldvoetbalbond FIFA dat toch echt heeft verboden in stadions? Er zijn meerdere onderzoeken aangekondigd... onder meer eentje door president Joko Widodo maar ook door mensenrechtenorganisaties die specifiek gaan kijken naar het gebruik van traangas. Volgens de politie op Java ligt het aantal gewonden nu op meer dan 320. Het bestuur van de Tweede Kamer gaat aangifte doen tegen het lekken van informatie over oudkamervoorzitter kamervoorzitter Khadija Afgelopen week kwam, zonder dat Ariep vooraf was geïnformeerd, naar buiten dat verschillende medewerkers haar beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Het is niet bekend wie die informatie heeft gelekt. Een dronken jongen heeft afgelopen nacht een flinke trip gemaakt. Na een avondje stappen in Antwerpen wilde hij naar zijn hotel... maar liet zijn chauffeur per ongeluk navigeren naar het centrum van Arnhem... 160 kilometer verderop. Kwam pas achter toen hij uren later wakker werd gemaakt door de chauffeur. Nadat ze ruzie kregen over de hoogte van de ritprijs, 800 euro... besloot de politie uiteindelijk dat de twee het beste samen konden terugrijden naar Antwerpen... omdat ze daar allebei toch moesten zijn. Hallo, hi, kom binnen. Ik kan lekker een rondje lopen als je wil. Dan, eh, als er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Nou, dat kan maar één iemand zijn, de makelaar. Die had het onwijs druk dit weekend, want het was open huizenroute. Dus zonder afspraak binnenlopen bij huizen die te koop staan. Vooral in huizen onder de 4 ton was het druk, zoals hier in Leiderdorp dat is wel eh, nieuw voor ons dat er ook dan heel veel andere mensen meteen lopen. En dan voel je meteen de concurrentie. In een half uur zijn ongeveer acht mensen, afstelletjes binnengelopen. Dus eh, het kan lastig worden. En om al die potentiële kopers toch nog het idee te geven dat ze kans maken... heeft de makelaar nog een tip. Alleen wel een beetje jammer dat hij die aan iedereen geeft. Sommige mensen doen ook een motivatiebriefje bij. Dus dat, dat je dan eh, iets over jezelf zegt. En ja, als de biedingen heel dicht bij elkaar liggen, dan wil dat soms wel eens helpen. En dan nog het weer. Vanmiddag was het eh, zo goed als droog en zonnig. Vanavond koelt het af naar zo'n 7 graden. En kan het op sommige plekken mistig worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.